En dat is de vluchtelingen een goede opvang bieden. Een bed, een, eh, een, douche, te eten eh, en drinken. Eh, en dat gebeurt op dit moment niet. Heel veel vluchtelingen zitten op dit moment in tenten zonder enige privacy. en in Ter Apel, nou ja, gisteravond ben ik ook weer geweest. Daar liggen mensen gewoon in de berm. De organisatie eist daarom dat voor 1 oktober alles in orde is en gaat volgens de wet. Ze willen dan onder meer dat mensen in de opvang voor asielzoekers en statushouders altijd toegang hebben tot drinkwater en voldoende eten. Bij een politieachtervolging die begon in België en eindigde in Nederland zijn waarschuwingsschoten gelost. De verdachte had zijn ex-partner van 23 ontvoerd en bedreigd met een mes. Toen hij begon met spookrijden op de A50 bij Son in Brabant greep de politie in. De man is opgepakt. Bij voetbalclub ADO Den Haag mogen volgende wedstrijd weer wat supporters zijn. Alleen seizoenkaarthouders en sponsoren mogen op de tribune zitten. Na de rellen tijdens de verloren promotiewedstrijd vorig seizoen mocht er een tijd geen publiek aanwezig zijn. De club moet eerst de veiligheid op orde krijgen en dan pas mag het stadion weer vol. En Stichting de Noordzee wil een rookverbod op de stranden. Bij een opruimactie de afgelopen week werden 87.000 peuken gevonden. Vooral in Zandvoort was het raak. Daar raapten ze ruim 30.000 peuken op, een derde van het totaal. Kansloos, zegt de stichting. Eerlijk gezegd zijn we ons kapot geschrokken van het aantal. Je staat letterlijk in een tapijt van peuken. Als je bedenkt dat die dingen van plastic zijn. Dat ze allerlei giftige stoffen afgeven. ze verschrikkelijk lastig op te ruimen zijn. Ze worden door vogels en vissen voor voedsel aangezien. Dan kan ik echt zeggen, het is nu tijd voor maatregelen. Andere opties zijn rookvrije zones en extra asbakken langs het strand.